Vijf uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In een woonboerderij in Sittard is een cocaïne-laboratorium ontdekt. Het pand stond in brand, later volgde er een explosie. Nadat de brand rond middernacht geblust was... trof de politie sporen van drugs aan. Vermoedelijk gaat het om een cocaïne drogerij. Daar wordt cocaïne teruggewonnen die verstopt is in een ander product. Dat gebeurt met benzine en ammoniak. Niemand is aangehouden. Omdat de woonboerderij dreigt in te storten... is vannacht nog begonnen met de sloop ervan. Paul Allen, samen met Bill Gates de oprichter van de Amerikaanse softwaregigant Microsoft, is overleden. Net als Gates schonk Allen een groot deel van zijn vermogen aan goede doelen. Ook was hij eigenaar van een basketbal- en American Football Club. Paul Allen kampte met een agressieve vorm van kanker. Hij werd 65 jaar oud. President Trump wordt niet veroordeeld voor een tweet... waarin hij pornoactrice Stormy Daniels beschuldigt van oplichting. Volgens de Amerikaanse rechter valt Trumps bericht onder vrijheid van meningsuiting. Stormy Daniels had Trump aangeklaagd wegens laster. Volgens Daniels heeft ze een affaire gehad met Trump... en is ze bedreigd om over de zaak te zwijgen. Trump ontkent en noemt het nepnieuws. Er loopt ook nog een andere zaak. Die gaat over het ongeldig maken van Daniels zwijgcontract. In 2016 ontving ze meer dan 250.000 euro van Trumps advocaat om zich stil te houden over de affaire. 24 Nederlandse sporters vertrekken vandaag naar Australië. Ze doen in Sydney mee aan de Invictus Games... het internationale sportevenement voor militairen die gewond raakten tijdens hun werk. Vanaf zaterdag strijden in Australië 500 atleten uit 18 landen. De Britse prins Harry is initiatiefnemer van de Invictus Games. De Nederlandse militairen komen uit in onder meer atletiek, wielrennen en rolstoelbasketbal. Volgend jaar komen de Spelen naar Den Haag.